Door Almegens met het NOS-journaal. Een treinkaartje, rechtbank in een zaak tegen de Nederlandse spoorwegen. De rechtszaak werd aangespannen door consumentenclaim. Die namens een groep treinreizigers compensatie eiste. Volgens de rechter geeft een kaartje alleen recht op vervoer... maar staat in de wet niets over hoe dat vervoer moet plaatsvinden. De NS erkent dat het vervelend is om in de trein te moeten staan... maar zegt dat het erbij hoort omdat het steeds drukker wordt in Nederland. Oude benzine- en dieselauto's mogen definitief worden geweerd uit het centrum van Rotterdam. De gemeente had een milieuzone ingevoerd, maar de rechter verbood die. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, zegt nu dat de gemeente toch mag handhaven. De milieuzone geldt voor benzineauto's van voor 1 juli 1992 en voor dieselauto's van voor 2001. Vooral eigenaren van oude benzineauto's hebben zich lang tegen invoering van de Rotterdamse milieuzone verzet. Bellen vanuit Nederland naar andere landen in de Europese Unie wordt goedkoper. Komt een maximumtarief op de extra kosten die telecomproviders mogen rekenen. Dat hebben EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement afgesproken in een voorlopig akkoord. Het maximumtarief wordt 19 cent per minuut en gaat vanaf voorjaar 2019 in. Ook is afgesproken dat landen alle vaste telecomnetwerken kunnen dwingen om hun netwerk open te stellen voor concurrenten. Ethiopië gaat het vredesverdrag uit 2000 met buurland Eritrea naleven. In dat jaar werd na een bloedig grensconflict een verdrag getekend... maar de twee landen leefden nog altijd op voet van oorlog. Gistermiddag werd de noodtoestand al opgeheven... en sommige delen van de economie zijn nu opengesteld voor investeerders. De nieuwe premier Ahmed beloofde al een nieuw politiek begin voor Ethiopië... toen hij in april aan de macht kwam. Het weer, het is zonnig en warm bij temperaturen van 21 graden aan zee en 29 in het binnenland. Later vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft droog. Morgen nog iets warmer, met later op de dag in het zuiden kans op onweer.